Jan van der Putten met het NOS-journaal. De acties van klimaatactivisten tegen een bruinkoolmijn in het oosten van Duitsland hebben geleid tot rellen. Zo'n 120 betogers zijn opgepakt. Ze waren slaags geraakt met bewakers van de mijn en met de politie. Eerder vandaag drongen 300 activisten uit meerdere Europese landen de mijn binnen, die in de buurt ligt van Berlijn. Ze protesteerden tegen de schadelijke uitstoot van de kolencentrales. Sommigen hadden zich vastgeketend aan machines. In Egypte moeten ruim 50 mensen twee jaar de gevangenis in... omdat ze hebben meegedaan aan een protest tegen de regering. Ze demonstreerden vorige maand in Cairo tegen het besluit... om twee eilanden in de Rode Zee aan Saoedi-Arabië te geven. Aan de betoging deden honderden mensen mee... van wie er zo'n 300 werden opgepakt. Het was het grootste protest tegen de Egyptische overheid... sinds president Sisi twee jaar geleden werd beëdigd. Het optreden van Douwe Bob op het Eurovisie Songfestival zit erop en opnieuw verliep het foutloos. De zanger was als derde aan de beurt. Tijdens het nummer Slow Down liet hij opnieuw een stilte vallen van 10 seconden. De uitslag van het Songfestival wordt rond half 1 vannacht verwacht. Rusland, Australië en Oekraïne gelden als favoriet. Douwe Bob staat bij de boekmakers op de achtste plaats. De Duitse wielrenner en topsprinter Marcel Kittel stapt morgen niet meer op in de ronde van Italië. Hij wil zich sparen voor de rest van het seizoen. De afgelopen week won Kittel twee etappes en hij droeg één dag de roze leiderstrui. Die trui is morgen voor het eerst in handen van de Italiaan Brambilla. Hij verdrong Tom Dumoulin vandaag van de eerste plaats in het klassement. De Nederlander Dumoulin had een slechte dag. Hij staat nu elfde. Dan het weer nog. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden en het blijft overal droog. Met de Pinksterdag is het meestal bewolkt en er kan een bui vallen. De maxima liggen tussen 11 en 13 graden. En dat is aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.